Zelensky schrijft op X dat er in het afgelopen uur nog Russische drones het Oekraïense luchtruim zijn ingevlogen. Volgens hem toont dat Poetins ware houding ten opzichte van Pasen en mensenlevens. Waarom Poetin besloot tot een eenzijdige wapenstilstand in Oekraïne is onduidelijk. De partijtop van NSC is op een geheime plaats bij elkaar gekomen om plannen te maken voor de toekomst. Aanleiding is het vertrek van partijleider Pieter Omzicht uit de landelijke politiek. Volgens deelnemers wil NSC duidelijk maken dat de partij ook zonder omzicht doorgaat met regeren. Inmiddels is duidelijk dat de politicus zijn besluit om te stoppen... eerst alleen in kleine kring heeft gedeeld. Vice-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven neemt alle taken van omzicht over. Bij Israëlische aanvallen in Gaza zijn de afgelopen 48 uur meer dan 90 mensen gedood. Dat meldt het ministerie van Gezondheid van Hamas. Onder de slachtoffers zouden ook kinderen zijn die schuilden in een beschermde humanitaire zone. Onder meer in een tentenkamp in de zuidelijke stad Gaan Yunis werden 11 mensen gedood. Het op afstand begeleiden van patiënten met hartfalen is effectief. Dat zegt het MST-ziekenhuis in Enschede dat daar een proef mee deed. 750 hartpatiënten vullen online gegevens in over hun gezondheid... en kunnen vragen stellen via een app. Het leidt tot kortere wachttijden in het ziekenhuis... doordat ze daar minder vaak naartoe hoeven. Dan het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 0 tot 4 graden. In het noorden wordt het mistig. Morgen eerst paasdag. Eerst op veel plaatsen zonnig. Later meer bewolking. In het zuiden kans op een bui.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 Ik kus je liefste lach en elke traan. grenzeloos veel om je geeft als jij. is ongelooflijk wat liefde doet. Ik ben een ander mens, ik voel me goed. Mijn leven zonder jou was kil en grauw. Jij geeft me zekerheid, ik hoor bij jou. Als jij me eventjes maar aan maar weg, weg van mij. Misschien om wat ik deed of wat ik zei. En ik, ik liet je gaan, ik liet je vrij. zo moe, dan geef ik toe aan al het verdriet dat ik van binnen voel. Ik pak de telefoon en hoor je stem. Ik wil zeggen dat ik het ben aquí. Ik ben zo verliefd, ik ben de weg even kwijt wanneer je ga je mee, toen ga je met me mee. Ik wil met jou, wil jij met mij? komt. Iemand zei me, ik moest jou niet vertrouwen. Jij weet niets van pijn en verdriet. Ik wilde het is niet geloven. Oh, wat was ik op jou toch verliefd? Nee, al die verhalen wou ik niet geloven. Maar ik zag, het is toch echt waar. Ik vind het heel gemeen Jij bent dus echt van steen. Had ik maar geluisterd, nu ben ik je kwijt. Maar misschien ik viel ZFM. Ik doe alsof het mij niets kan schelen. Ik doe alsof ik jou niet zie. Het liefst zou ik jou met niemand delen. Want ik wil jou alleen voor mij. Oh, na na na na na na na, wil je alleen voor mij? Oh, mijn gevoelens heel mijn hart laat ik nu vrij. Want ik zie jou sexy heupen, kom draai maar. nog niet kende. Ik bent zo vreemd, zo vreemd voor mij. Maar toch zal ik je nooit met iemand delen. Want ik wil jou maar waar kom ik vandaan? Shafiq Roman. Zeg me alsjeblieft, girl, wat is je naam? waar kom jij vandaan? Want je trekt me aan. Hey baby, ik ben jong en Girl, wat is je naam? En waar kom jij vandaan? Want je trekt me aan. Baby, alsjeblieft, schat, je kent mijn naam. En waar kom ik vandaan? Daar van onderaan Baby is een freak Daarom ga ik door het met de heel diep Zat om te beginnen, wees lief Al die diamonds op mijn niggas, ik bleed En ik laat je never zitten, no way Zat je zag me bij je, oké okay. Want vanavond gaan we hoog Ja, vanavond gaan we Oh yeah, yeah, yeah Competition now. Me welcome here from down. Want to drink more. Self girl, don't tease me. En als ik fout maak, please don't leave me. Met jou ben ik safe, ik was Mr. Lonely. Wat doe jij, doe jij? See you make a bad man, won't fall in love. Girl, ik blijf rennen en ik laat niet los. Girl, ik blijf hier, jouw love, mijn love. Girl, ik blijf schat me uit terwijl ik sorry zeg. Laat me los en laat me gaan. dag weer geruisloos voorbij gaat En de nachten zijn donker en kil Wordt mijn liefde voor jou steeds maar sterker Ja, bij jou zijn dat is wat ik wil Wat is voor mij nog de zin van het leven Als ik jou niet meer voel bij mij Laat me hopen en verlangen naar warmte van jouw dromen, dat maakt me al blij. Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij brengt de warmte in mijn leven. Kon dat woorden aan nou zijn vergeven. Zing ik nu dit lied voor jou. Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij geeft mijn hart weer duizend kleuren. Ik laat alles maar gebeuren. Want mijn grootste geluk ben jij. Zonder jou kan mijn wereld niet draaien. Want de liefde is waar voor elkaar. Zal je altijd van mij blijven houden en de reden zijn van mijn bestaan. Mijn gevoelens, je weet ze te vinden. Ja, jij hebt voor mij alle tijd. In gedachten zijn wij altijd samen. Want jouw liefde wil ik nooit meer kwijt. Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij brengt de warmte in mijn wat woorden aan zijn vergeven, zing ik nu dit lied voor jou. Jij bent de zon in mijn bestaan, jij geeft mijn hart weer duizend kleuren. Ik laat alles maar gebeuren, want mijn grootste geluk ben jij. Als je wilt blijf dan bij mij. Jij weet toch dat ik zonder jou niet leven kan. Alsjeblieft, ga nooit meer bij mij vandaan. Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij brengt de warmte in mijn leven. Omdat Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij geeft mijn hart weer duizend kleuren. Ik laat alles maar gebeuren. Want mijn grootste geluk vragen waar je het antwoord niet van ziet. Je hart spreekt boven je verstand. Je wilt het begrijpen aan jou. En dat ik je veel vaker hier dicht bij me hebben wou. Maar ach, er is iets misgegaan waar jij niets aan kan doen. Ja jongen, zo gaat het in het leven. Ik stop mijn auto voor de deur en zie je voor het raam ik lees je lippen en je zegt, mijn papa komt eraan. Je rent naar buiten en je zwaait je moeder nog gedag. En ze kijkt ook naar mij nog heel even. Mijn kleine jongen, droog nu je tranen, ook al heb je veel verdriet. Al heeft je moeder mij verlaten zal ik niet. Mijn kleine jongen, kom in mijn armen en vergeet nu maar je pijn. Want eens per week kom ik je halen, ik zal er altijd voor je zijn. Ik breng je weer naar huis en in de auto is het stil. Terwijl er toch zoveel is wat ik jou nog zeggen wil. Het afscheid, dat is iedere week het moeilijkste moment. Maar daar moet ik mee leren leven. Je moeder tilt je op en ze zegt me goedendag. Al is er veel gebeurd, ik hou nog altijd van haar lach. God weet dat ik dit ook nooit of te nimmer had gewild. Maar ja, zo gaat het in het leven. Mijn kleine jongen, droog nu je tranen, ook al heb je veel verdriet. Al heeft je moeder mij verlaten, jou vergeten zal ik niet. met die Jong check, op zijn plek tot de ochtend. Niet gek, doe je kans, laat de tochten. Jouw rek is bekend, meest bezochte. Zo vies, net een hoer voor de kosten. Heel fris in de wit, laat het flapperen. Wild beest in de bek, laat het klapperen. Best juice, ik wil vlees, maak het sappiger. In bed met je zus, maakt het grappiger. Wow, voor mij zo gewoon. Dames met vriendjes en mijn telefoon. Ik hoef niet te letten, ik hoef niet goedkoop. Je vrouwtje wil mij, want ze ziet hoe ik loop. Hey, ze wil de beste. Ik ben boy, Oh my god Honderd bitches kijken naar de squad Saying oh my god Wie zijn die guys met die drop, yeah Oh my god Honderd bitches kijken naar de squad Saying oh my god Wie zijn die guys met die drop, yeah hey, Ik ben een Jones, ben een Toms, ben met iedereen probleem Druk op het voedsel uit mijn systeem Dollen nog dommer dan Octo zijn game Ze blijven proberen maar zie er geen één Jong volwassen maar zoals nog een speen Chick zo lastig als een blok op mijn been Ik heb geen idee waar ik dit met doe lijn Maar ik wil alles binnen Afzienbare tijd is je lieve jongen uit de ijstijd Ja af en toe op je tijdlijn Met een squad vol met guidelines Fake news show it's a fine line Finesse een hele fine wine shit Dit is on my mind Oh my god Hundred bitches kicking at the squad, saying, Oh my god. These and these guys met the drop, yeah. Oh my god. Hundred bitches kicking at the squad, saying, Oh my god. These and these guys met the drop, yeah. je niets meer. Want jij liegt ieder woord steeds maar weer. Ik vraag geen waarom, want jij speelt met de waarheid. Dus laat het nu maar, en het staat en ik ben met je klaar. Het is er mooi geweest, wil van jou ook geen spijt jij kan doen nu met je leven. Wat jij jarenlang al wilt, maar niet langer meer met mij. Je bent uitgespeeld. Ik heb liever dat je nu gaat, verdwijnen uit mijn leven. Nee, en je komt er bij mij echt nooit meer zit je koffer op straat, we het maar even. Wat je ook tegen me zegt, heeft toch geen zin. En wat jij achterlaat, is pijn en liever dat je nu gaat, verdwijnen uit mijn leven. Nee, en je komt er bij mij echt nooit meer kijk het maar Ze een mega feest, je moet die zijn geweest, we geven nu echt gas. We are the Midnight Dynamo, most. de muziek, gooi je heupen los. We are the Midnight, we are the Midnight, Midnight mee op jouw vleugels. Al jouw woorden. Die u zegt en waarmee jij mij raakt, wil ik graag horen. die zijn hetzelfde als van mij dat geluk is ons overkomen. Word met liefde door jou ingevuld. Koop wil mijn leven. Die is de liefde. waardoor het duister niet bestaat en geen wolken, dat doet jouw liefde. Zelfs in de nacht straalt er Dat is die laag op jouw gezicht, op jouw gezicht.